En dat is het laagste bedrag in ongeveer twee jaar. Economieverslaggever Nick Wouters legt uit hoe dat komt. Het heeft allemaal te maken met het vertrouwen in cryptobedrijven dat een enorme deuk heeft gekregen. Een van de grotere platformen in Amerika, FTX, is in grote problemen gekomen. Vanwege dubieuze constructies met een eigen munt die ze hadden uitgegeven. Ze hebben geld nodig. Ja, en die problemen bij dat bedrijf zorgt voor eh, wantrouwen voor dit soort bedrijven. Ja, doordat mensen de boel niet vertrouwen... hebben ze massaal hun crypto weggehaald... en daardoor zijn ze in korte tijd minder waard geworden. Een van de bekendste actrices uit Iran heeft een foto zonder hoofddoek op haar Insta gezet. In haar hand heeft ze een bord met daarop de woorden vrouwen, leven, vrijheid. Die slogan wordt veel gebruikt in de protesten van de afgelopen weken. Die protesten begonnen na de dood van een vrouw die was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Ja, de dollars vloog hier gisteravond om de oren bij een grote kunstveiling. De hele collectie van de oprichter van Microsoft werd geveild. Dat waren niet de minste kunstwerken. Er zaten onder meer een paar Van Goghs bij. In totaal werd er meer dan, jawel, 1 miljard dollar opgehaald. Dat bedrag gaat naar een paar goede doelen die staan ook goed. Ja. Gaat hij links of gaat hij rechts? linksaf. Ja. ja, Sinterklaas heeft vandaag een tram leren besturen. Zaterdag komt hij aan. En in Den Haag gaat de rijtour met de speciale pakjes tram 1. Wanneer kom je er nou toe om een tram te rijden? Normaal ga ik natuurlijk met de boot of met mijn lieve O zo snel. Mijn motto is ook, je moet nooit een kans voorbij laten gaan wordt nog wel een pittig klusje voor de heilig man, want tijdens het besturen van die tram moet er natuurlijk ook gezwaaid worden. Ja, dat wordt wel multitask hoor. Gaan we hier de straat op? Ja, en dan remmen we wel voordat we de straat op gaan. Ja, de Sint heeft zijn training in ieder geval goed doorlopen, dus dat moet goed komen zaterdag. Wie had dat op mijn leeftijd nog gedacht? De boot heb ik alles mogen varen, maar een tram is werkelijk uniek. Heb nog het weer. De komende dagen is het lekker rustig herfstweer. Het is droog met vandaag vooral in het zuiden veel zon.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 De A4 dan naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 25 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht door een ongeluk. De N203 ook maar Amsterdam tussen de A9 en de N246 10 minuten vertraging. En de N235 van Purmerend naar Amsterdam tussen Purmerend Zuid en Watergang ook 10 minuten extra.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 carry with me all my life You and I are more than just a memory, yeah You and I, I carry with me You and I through the rain, but it fades. Your head laid on my shoulder, washed away the pain when we gave it to the ocean. Oh, I just can't lie. All my life I dream of you and I. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me all my life. You and I are more than just a memory. Yeah. You and I, I carry with me. You and out the too soon. You can hear me howling at the full moon. You know how to get to me like voodoo. Who knew? Evergreens ever grow old. I do think about the place that you hold in my heart.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 De orkaan die vannacht de oostkust van de Amerikaanse staat Florida bereikte... met 120 km per uur, is inmiddels afgezwakt tot een tropische storm. De windsnelheid van Nicole is nu rond de 95 km per uur. Een bekende Iraanse actrice heeft een foto op Instagram gezet waarop ze geen hoofddoek draagt. En daarmee spreekt ze zich tegenover haar bijna 8 miljoen volgers uit voor vrouwenrechten in haar land. In Iran zijn vrouwen verplicht om een hoofddoek te dragen. De restauratie van de Domtoren in Utrecht is zeven maanden eerder klaar dan gepland. De toren wordt opgeleverd in april 2024, terwijl november was voorzien. De eerste stijgers rond de torenspits worden al over twee maanden weggehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden meer bewolking bij ongeveer 14 graden. everyone could do it.